1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Het gebeurde op straat in de wijk Prinsenland aan de oostkant van de stad. Gealarmeerde politiemensen troffen de man zwaargewond aan... maar de hulp kwam te laat. Hij overleed ter plekke. Vlakbij, in Capelle aan de IJssel, vond de politie een brandende auto. Mogelijk is die door de daders gebruikt als vluchtauto. De politie onderzoekt dat. Het ministerie van Landbouw mag morgen beginnen met het ruimen van de Nertse fokkerijen waar het coronavirus heerst. De rechter heeft dat besloten in een kort geding dat was aangespannen door twee dierenrechtenorganisaties. Het gaat om tien locaties van fokkerijen in Noord-Brabant en Limburg. Minister Schouten wil de Nertse ruimen vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Onlangs raakten twee medewerkers van Nertse fokkerijen besmet met het coronavirus. De Israëlische regering sluit ruim 90 scholen... na een toename van het aantal coronabesmettingen in het land. Op elke school is een leerling of medewerker positief getest op het virus. De scholen in Israël zijn sinds vorige maand weer open... na zo'n twee maanden sluiting. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is heropening van de scholen de belangrijkste reden dat het aantal nieuwe infecties nu weer toeneemt. Gisteren kwamen er in Israël 118 besmettingen bij. Dat is het hoogste aantal in meer dan een maand. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het advies voor het dragen van mondkapjes bijgesteld. De WHO adviseert nu om in publieke ruimte, zoals in winkels en in het openbaar vervoer, altijd een mondkapje te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. De WHO is door recent onderzoek overtuigd geraakt van het nut van mondkapjes. In Nederland is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer al verplicht. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en een graad of 7. Morgenochtend eerst nog zon, later vanuit het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer.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 just goes straight on and on. just goes straight on and on just goes straight on and on. चितारे मरो बधिलो चितारे बेरने आवेरी चुकी Wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment.